Stokken zou hebben gegeven aan 30 ambassades. Steeds als de koekoek naar buiten kwam zou er een foto zijn gemaakt. En een grap van het NOS Jeugdjournaal scoorde ook. In de uitzending werd gemeld dat er een proef begon zodat ook kinderen onder de 12 jaar een tattoo konden laten zetten. Daar zijn zeker 500 reacties op binnengekomen. Het weer, brede opklaringen en minima rond de 8 graden. Overdag zonnig. Met een zuidenwind loopt de temperatuur op tot 20 graden in het noorden en plaatselijk 24 graden in het zuiden. Tegen de avond ontstaan enkele buien.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 Hey, Dad, how come we don't rap our pro tunes? Smash these vocals and do a performance, but in a van and he in a tour bus. You don't want autograph, you's a liar. Nah, uh, I'm swell. Oh, I thought you were conniving.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 In de sterkst mogelijke bewoordingen. De Veiligheidsraad was in spoedzitting bijeengekomen nadat een woedende menigte zeker zeven buitenlandse VN-medewerkers had gedood op het VN-kantoor in Masari Sharif. Twee van hen waren onthoofd. De daders kwamen verhaal halen omdat een dominee in Florida vorige week een Koran had verbrand. Ook in andere Afghaanse steden is gedemonstreerd. De dominee Terry Jones heeft gezegd dat hij ontzet is over de dood van de VN-medewerkers, maar hij voelt zich niet verantwoordelijk. Hij wilde op 11 september vorig jaar een stapel Korans verbranden, maar zag daarvan af na protesten. Bij een kunstmestfabriek in Sluiskil in Zeeland zijn twee werknemers overleden door een bedrijfsongeval twee mannen waren aan het lassen bij een tank. In die tank bliezen ze vanwege het laswerk een speciaal gas. Daarbij raakte een van de twee mannen onwel en viel in de tank. Zijn collega wilde hem helpen, maar viel er ook in. Om wat voor gas het gaat is niet duidelijk. De Verenigde Staten hebben het neerslaan van de protesten in Syrië veroordeeld. Volgens een woordvoerder van president Obama moet president Assad een begin maken met werkelijke hervormingen. In Syrië werd de afgelopen dag ondanks strenge veiligheidsmaatregelen weer in verscheidene steden gedemonstreerd. Ordentroepen grepen hard in en er vielen minstens drie doden. De Wageningen Universiteit heeft een gift ontvangen van 3,2 miljoen euro. Het geld is bestemd voor malaria-onderzoek in Afrika. Het bedrag is afkomstig van iemand die onbekend wil blijven. De Wageningen Universiteit kreeg in het verleden...